Michel Koenen met het NOS-journaal. De NS moet stoppen met het uitdelen van boetes aan reizigers met een treinabonnement die zijn vergeten in te checken. Dat willen regeringspartijen VVD en PvdA. Ze willen dat de NS trouwe klanten niet langer als zwartrijders behandelt... en dat conducteurs in zo'n geval iemand handmatig moeten kunnen laten inchecken. Reizigers met een vrij reizenabonnement krijgen nu nog wel eens een bekeuring omdat ze niet hebben ingecheckt. Volgens reizigersvereniging Rover en de Consumentenbond mag dat juridisch gezien niet. In het uiterste oosten van Rusland zijn zeker 54 opvarenden van een vissersboot verdronken. Hun schip zonk in de buurt van het schiereiland Kamtschatka. Reddingswerkers hebben 63 mensen levend uit het ijskoude water gehaald. 15 personen worden nog vermist. Het schip zonk nadat de machinekamer onder water was gelopen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. 25 vissersboten zoeken mee naar overlevenden. Omroep Max heeft een boete van 162.000 euro gekregen van het commissariaat voor de media. Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt verkochten Albert Heijn en Bol.com een serie bakproducten onder de noemer Heel Holland Bakt. En daarmee heeft Ahold kunnen profiteren van het succes van een met publiek geld gefinancierd programma, stelt de waakhond. De boete is opmerkelijk, want Omroep Max heeft de merchandise-rechten van het programma niet in handen. Die zijn van de BBC en die heeft vorig jaar een overeenkomst gesloten met Ahold. Paaspop in Schijndel heeft 100 extra mensen ingezet om de schade op te ruimen die de afgelopen dagen is ontstaan door het extreme weer. Er wordt nu door 600 mensen in ploegendiensten gewerkt om alles op het terrein voor morgen in orde te krijgen. Paaspop is traditioneel gezien de aftrap van het festivalseizoen. Op advies van het KNMI moest de opbouw van het festivalterrein vijf keer worden stilgelegd omdat het te gevaarlijk was om door te werken. Het weer, vooral in het zuiden nog wat regen.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 Op de A10 Watergrasmeer richting het Nieuwe Meer. Staat een kapotte vrachtwagen bij het knooppunt de Nieuwe Meer. Vanaf Duivendrecht staat 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost langzaam rijden. Net als op de A15 naar Europoort tussen Vaanplein en Hoogvliet.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 Charts and facts and figures and instructions for dancing. And I 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws.